ritme, van ZFM. let it Listen, got to go to a disco Throw your troubles away Dance to the music play. Well, alright. And then the lights come on. Yeah. Like you knew they would. <laughs> that cold. Come home and face the music.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 Het interview van PvdA-voorzitter Ploemen in de Volkskrant noemde hij het dieptepunt in zijn partijleiderschap. Volgens Cohen is de kwestie uitgesproken, zodat Ploemen en hij tot haar aftreden in januari op behoorlijke wijze met elkaar verder kunnen. De Nationale Recherche heeft in Schiedam een ecstasyfabriek ontmanteld. In een loods op een bedrijventerrein stond een machine die 100.000 tabletten per uur kan maken. In zakken zaten zo'n 110.000 tabletten. De waarde van de ecstasy is meer dan een miljoen euro. Verder lagen in de loods in Schiedam 15.000 joints. Twee mannen zijn gearresteerd. Syrië neemt maatregelen tegen landen die de Syrische Nationale Raad erkennen. De raad werd vorige week in Turkije opgericht door leden van de Syrische oppositie. Het is niet bekend of die in eigen land op brede steun kan rekenen en geen land lijkt aanstalten te maken de raad te erkennen. Syrië is verder kritisch over Europese landen waar Syrische ambassades zijn aangevallen door betogers. Als dat opnieuw gebeurt gaat Syrië over tot vergelding. In de verklaring wordt de suggestie gewekt dat in dat geval Europese vertegenwoordigingen in Syrië worden aangevallen. De Chinese president Hu Jintao heeft op de 100ste verjaardag van het eind van het keizerrijk gepleit voor een vreedzame hereniging met Taiwan. Op een ceremonie in Peking zei hij dat de wonden uit het verleden moeten genezen en dat China en Taiwan moeten samenwerken om de gewenste verjonging van een natie te verwezenlijken. Bij de viering in Peking was ook de 85-jarige oud-president Jiang Zemin aanwezig. en waren hardnekkige geruchten dat hij dood was. Het weer van het westen uit regen. De maxima liggen tussen 13 graden in het oosten en 16 in het westen. Vannacht koelt het nauwelijks af. Morgen vooral in het noorden kans op regen of motregen. En het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de...